Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint de rechtszaak tegen de vader en broers van de 18-jarige Ryan. Haar lichaam werd vorig jaar gevonden in de Oostvaardersplassen... weet mijn collega Onno, die bij de zaak is. Haar armen, haar benen waren vastgebonden. Haar eh, mond was ook eh, afgeplakt met tape. En eh, het OM die, gaat ervan uit dat zij daar in ieder geval in het water ook is gegooid. Dat zij mogelijk verdronken is. Maar bij autopsie op haar lichaam is ook waargenomen dat haar keel ook eh, is dichtgeknepen eh, van tevoren. Volgens het Openbaar Ministerie is Ryan door haar vader en broers gedood... omdat zij zich te westers gedroeg. Daardoor eh, was al langere tijd ruzie in het gezin... dat in Friesland terechtkwam na hun vlucht voor de oorlog in Syrië. De kans is groot dat mensen die vliegen in een privévliegtuig... veel meer belasting gaan betalen. GroenLinks-PVDA wil op lange afstanden een vliegtax van ruim 2000 euro per persoon. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer erover... en het lijkt dat er een meerderheid voor het plan is. De paus kan voor het eerst zijn koffers pakken. Hij gaat naar Turkije om bij een herdenking te zijn. Die reis die stond eigenlijk al heel lang gepland. Eigenlijk zou de volgende paus Franciscus gaan, maar hij overleed in april. En nu gaat dus zijn opvolger Leo daarheen. En ze zijn van start. 3FM-dj's Wijnand en Jamie zijn onderweg naar Den Bosch... waar dit jaar het Glazen Huis staat. Ze rennen de volle 75 kilometer om eh, zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor Spieren voor Spieren. Dat is het doel van Serious Request. Een half uurtje geleden werd het startschot gegeven door Ninte... die zelf ook een spierziekte heeft. 3, 2, 1... We gaan beginnen. Hollen naar de Bossenbollen. 75 kilometer van Hilversum naar Den Bosch. Onder de grote startboog door vertrekken Wijnand en Jamie van de ochtendshow van 3FM... op naar hun ultieme prestatie voor Spieren voor Spieren.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 Yeah leave us all the force they can't get enough. That's right. they say they got that good stuff that you already know. You already know what it is. That they can do what I do, oh no. I'll take you places you never thought you'd go.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 Goedemorgen.